Meijer met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen met drones en raketten. In de oostelijke stad Zaporizhia viel een dode en raakten zeker vier mensen gewond. Ook in Kiev, Dnipro en Odessa zijn aanvallen gemeld... maar over slachtoffers daar is nog niets bekend. Vanwege de aanval stuurde Polen vliegtuigen de lucht in om het Poolse luchtruim te bewaken. Vorige maand vlogen meerdere Russische drones door het Poolse luchtruim. In het berggebied in het oosten van Nepal zijn zeker 18 mensen omgekomen door een aardverschuiving. Minstens 7 mensen worden nog vermist. Meerdere bergdorpen zijn weggevaagd door het natuurgeweld. Onder de doden is een familie van zes. Ze waren aan het slapen toen hun huis werd getroffen. Door hevige regen is het haast onmogelijk voor reddingswerkers om de getroffen dorpen in Nepal te bereiken. Ook zijn veel wegen onbegaanbaar. Middag een nieuw rode lijn protest. De demonstranten lopen een ronde vanaf het Museumplein. De deelnemers eisen een fundamentele koerswijziging van het demissionaire kabinet... met stevige sancties tegen Israël. Zeker nu meer en meer organisaties, inclusief de Verenigde Naties... spreken van genocide in Gaza. Het is de derde keer in een paar maanden tijd dat er een landelijk rode lijn protest is. Bij een woningoverval op een bejaarde vrouw heeft een inbreker sorry gezegd. In het Zeeuwse Sint-Anna-land werd het 82-jarige slachtoffer vannacht wakker van de inbreker die haar slaapkamer binnenkwam. De man pakte haar vast en eiste in gebrekkig Engels haar sieraden. Hij pakte een armband en een ketting. toen de vrouw zei dat de trouwring van haar overleden man aan de ketting hing, kreeg ze die weer terug. Waarna de inbreker excuses aanbood en er vandoor ging. De man is nog niet gevonden. Dan nog het weer. Het is herfstachtig weer vandaag. Vanochtend kan het eh, vooral aan zee nog hard waaien. Later neemt de wind af, maar het blijft wel wisselvallig bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I plan to love him all I can. What is more exciting? weather in the fall. It's especially delighting when you got a guy so handsome and so tall, and that's why I'm in the mood for this October. I found an end in summer, man. You can talk about Maytime and a spring romance. But even the snowy white December doesn't have a chance. Cause I am in the mood for this October. I caught him in the autumn Ja, een hele goede morgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz, samenstelling en presentatie. Alko Beuving vandaag deze keer. Eh, ja, eh, wat mag je verwachten in deze uitzending? Nou, heel veel mooie jazz van alle dus verschillende genres, verschillende stijlen. Dus eh, we gaan er iets moois van maken. Ja, dit programma is altijd opgericht om een portie eh, ja, mainstream oud te draaien. Maar toch ook aandacht te besteden aan allerlei nieuwe jazz-cd's die zijn uitgekomen. Om eh, toch wat nieuwe dingen te ontdekken. Ik hoop dat dat gaat lukken. Eh, ja, we gaan natuurlijk beginnen met een hele bekende... Nou, ik wist voor niks van jazz, maar Chet Baker die kende ik wel. En die Chet Baker is wel een bijzondere figuur. Die had ook wel een bijzondere relatie met Italië. Eh, naast Nederland. En hij is daar ook een aantal malen geweest. En hij heeft ooit een cd opgenomen, de eh, Italian Movies. Eh, dat is een aardige cd geworden. Die is in Italië opgenomen, is een paar keer uitgesteld geweest. Ik geloof dat hij in 55 voor het eerst in Italië was. Maar deze cd is pas geloof ik 59 uiteindelijk gemaakt. Omdat in die periode de beste man regelmatig in gevangenis verbleef. Zowel in Amerika als in Italië. Mooi nummertje, mooi cd. LP moet ik zeggen in die tijd natuurlijk. Thinking Blues. lekkere muziek van uh, Chet Baker. En dat speelde hij samen met eh, Piero Umaliani. Eh. en dat is echt een Italiaanse soundtrack-componist. En die heeft ook een eigen orkest. En in dat orkest speelde ook nog mee Nino Rosso. Dat is volgens mij een trompetist. Volgens mij herinner ik me dat vaag uit de 70 jaren. Maar goed, Thinking Blues, mooi. ja, vorige keer heb ik gedraaid iets van een album van Fabia Mandwil. En dat had ik geen goed gevoel over, want dat nummer heb ik te kort laten draaien. En dat is eigenlijk een, een waanzinnig bijzondere eh, cd geworden. Inside heet die cd. Fabien Mantel is een, eh, eh, ja, ze speelt verschillende instrumenten onder een saxofoon, fluit, volgens mij uit mijn hoofd. En ze komt uit Berlijn en ze stuurt een formatie aan, een orkest van 32 man en zes solisten op deze cd. En een van die solisten is ook onze bekende uh, Maurice Kliphuis, die speelt horen. En uh, eh, Anat Cohen speelt ook mee. En die is te horen op het volgende nummer. En dat heb ik de vorige keer ook gedraaid. Dat nummer heet, eh, moet ik even haar opzoeken, Fabian, Fabian Montwil. Olos heet het nummer. Komt allemaal van de cd Inside, cd'tje uit 2025. Dus vrij nieuw. En ja, bijzonder cd. Ik vond eigenlijk alle nummers heel mooi. Ja, deze mevrouw die eh, grijpt terug op eh, de rijke traditie van grote jazz-ensembles. Bijvoorbeeld Ellington, uh, Ted Jones. Maar uh, vult deze aan met invloed uit de wereldmuziek en klassieke compositie. Dus eigenlijk combinatie van big band en orkestrale jazz. Top. Beetje vergelijkbaar ook met composities van Maria Snyder, Vince Mendoza. En ja, ik, ik, vond, ik vind het prachtig. Zeer de moeite waard om deze cd van Fabia Mantwil te beluisteren. Uh, dan tijd voor een, eh, bekender geluid. Here's something that I'd like to bring to you Wrapped all in cellophane Designed for you Tell you what it's all about It is without a doubt swing in the latest style. A service with a smile if you wanna swing and shout. Get your heels and gad about. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Just get hip and follow through. I'll deliver straight to you. I'm an errand girl for rhythm. Send me. You can always find me down at Smoky Joe's. That's where all the hip and groovy people go. If you want variety, a tip and call for me. I'm an errand girl for rhythm. Send me Diana Kroll van haar, vind ik persoonlijk, haar beste album All For You. Eh, een eerbetoon aan Nat King Cole. Ze werd bijgestaan door Russell Malone op gitaar en bassist Paul Keller. Ja, eh, dit heeft kwaliteit, dat blijft gewoon goed. wat oud is, is soms ook heel mooi. En ik kwam tegen een eh, cd van George Coleman met strijkers dat denk je, hé, hey, wat is dat? Hoort dat in de jazz? Ja, dat hoort in de jazz. George Coleman, die heeft in 1955... was een van de eerste al met eh, violisten iets eh, willen doen. Daarna heeft hij nog heel veel navolging gekregen. Allerlei mensen in de jazz hebben dat gedaan. Dit is een mooie cd, George Coleman, With Strings. En ik heb gekozen voor het nummer Moment to Moment. George Coleman, With Strings... Ja, het nummertje Moment to Moment is uit een eh, film. En eh, de muziek is weer gecomponeerd eh, door Henry Mancini. je hoorde natuurlijk Coleman zelf op de sax en David Hesseltine piano. En uh, ja, eens even kijken, wie was... Uh, drumwerk was natuurlijk van Joe Farnsworth. Bassist John Webber. Uh, mooie muziek. ja, daar ook van. Mooie muziek. En dan tijd voor iets wat ik eigenlijk nog nooit iets eerder van gedraaid heb. Dan moet ik even opzoeken hoe dat ook alweer heette. Josh Lawrence, een cd uit 2024. Still We Dream heet de cd. En ik heb gekozen voor het nummer Long As You're Living. Mooi. En dat, is, dat zijn de bekende eh, muzikanten, zou ik bijna zeggen. Eens even kijken wie, eh, wie er allemaal meespelen. Want dat, dat is niet eh, Diego Rivera op saxofoon... Art Hirara op piano, Boris Koslov op bas... en Rudy Royston op drums. En Mason Bryant gitaar. Jos Lawrence, komt-ie. Mooi nummertje. Jos Lawrence, Jos Lawrence, Jos Lawrence. Hier heb ik hem. Long as you're living. Dat was natuurlijk Josh Lawrence. En die speelde natuurlijk zelf de trompet. Uh, eens even kijken wat ik daarna ging draaien. Oh ja, je kan, er kan geen zondagochtend voorbij gaan zonder netkin King Het is autumn. Ja, dat is wel duidelijk te merken. De temperatuur is rond de 15 graden. Het is eh, een beetje winderig. Nou, af en toe heel heftig. Als ik, eh, ik eet langs de weg. Er lag heel wat tak en blad op de weg. En This Autumn zegt Nat King Cole in 1949. Dus wel oud, maar wel mooi. Old Father Time checked So that be no doubt call on the north wind to come on out. Then cupped his hands so proudly to shout, La di da di da di dum, tis autumn. The trees say they're tired, they've borne too much fruit charmed all the wayside. There's no dispute. Now shedding leaves, they don't give a hoot. La di da di da di dum, tis autumn. Then the birds got together chirp about the weather. Mm-hmm. After making that decision, in birdie like precision, turned about and made a beeline to the south. My holding you close really is no crime. Ask the birds, the trees, and old oh, Father Time. It's just to help the mercury climb. La di da di da di dum, tis autumn. just to help the mercury climb. La di da di la di dum. Till echte zondagochtendmuziek, zou ik maar zeggen. Net King Cole, This Autumn. Daar heeft hij gelijk in. Um, er is een, een, cd uitgebracht van Ike Quebec. Een uh, die eh, volgens mij ook niet oud geworden is. in jaren 44 geloof ik. Is begonnen als danser en pianist. Stapte later begin 20 over op tenorsax. En eh, ja, werd een veelbelovende speler. Heeft heel veel singeltjes gemaakt die in jukeboxen in Amerika gespeeld werden. En een poos geleden is daar al een, een box van verschenen... met heel veel van die single, singeltjes van hem. De hoogste tijd dus om weer eens iets van Ike eh, Quebec te gaan draaien. Eh, ik zat te dubben tussen Willow, Weep For Me of Like. Ik heb gekozen voor Like. Komt allemaal van de cd Soft Meridian. CD 2025. Dus de geluid moet toch wel goed zijn, denk ik. muziek van eh, eh, Ike eh, Quebec. En ik denk dat de gitaar de Grand Green was. Er staat tenminste vaag van bij dat hij daar mee samenspeelde. Um, dan kom ik terecht bij een zangeres DC heet zij. En eh, zij, is een, eh, zij heeft ook een nieuwe cd uitgebracht. En dat is een leuke cd geworden voor eh, Dina. En over Dina gaat het natuurlijk over Dina Washington. Dina Washington, de, de, de carrière van Dina... ontvouwde zich tegen de achtergrond van de strijd voor burgerrechten. En eh, ja, ja, eh, editie kuntenaarschap komt tot uiting in een tijdperk dat gekenmerkt wordt door nieuwe uitdagingen, vragen over gelijkheid binnen de muziekindustrie, vertegenwoordiging in leiderschapsrollen en de druk van de digitale cultuur.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 Mm-hmm. You know you got just what it takes because it takes to stay away from you. It take more than a lifetime to prove that I'm wanna do it again now? Mm-hmm. Come on. And baby, baby you've got what it takes. One more time, one more again. Oh yeah. Ooh, and baby, baby you've got what it takes. I mm, Ja, fraaie cd hele fraaie cd geworden. En als je de stem herkent van de man die meezong... dan heb je, als je het, dat herkent als Greg Reporter... dan heb je het helemaal goed. Ehm, dan Jethro Tull in een jazzprogramma. Ja, dat kan. Vind ik wel. En dit is een nummer wat iedereen van Jethro Tull kent. Dus dat is ook niet zo heel verwonderlijk. Dit is een live opname uit een eh, radioprogramma van de BBC. Top Gear heette dat programma. Uh, Top Gear BBC Radio Sessions Boudet. ja, die, past echt wel op de zondagochtend. Jethro Tull, Boudet. Een mooie uitvoering trouwens dit. Eh, dan kom ik bij een Belgisch clubje. Een nieuw clubje. En dat is, de naam van dat clubje is Le Grand Partier. En die hebben een, een cd uitgebracht, Superstar. Eh, ja, de Belgische jazz heeft toch uh, heel veel speciale eh, bands en uh, jazzmuzikanten. En dit vond ik wel een, een, een, ja, iets bijzonders. Het nummertje wat ik uitgezocht heb, dat doet een beetje aan folkmuziek denken. Ik zal het je laten beluisteren. Ik zal eens even kijken hoe het heet. Le Grande Partier. Even kijken, Le Grande Partier heb ik hem. Shackleton heet het nummer. Komt allemaal van de cd af Superstar. Le Grand Partier, Belgische jazzformatie. Thank you. Hier is een, eh, een, een kwartet, eh, zeg maar. Ja, volgens mij heeft hij Theo Lanau, die speelt drums, eh, de leiding daarover. Mensen komen uit Amerika, Ierland, Frans afkomst. En zij studeerden aan het conservatorium in Brussel. En dit heeft het opgeleverd ik, ik, moet zeggen dat het eigenlijk eh, muziek is die eh, een beetje mengvorm is tussen uh, eh, post, rock en alternatieve jazz. Het spreekt mij wel aan. Le Grande Partier, een cd'tje uit 2025. Dan kom ik bij een zangeres terecht met een... als je dat zo hoort, moet je direct maar eens schatten hoe oud deze zangeres is. Eh, zijn, haar naam is Stella Cole. Ze heeft ook heel veel op sociale media filmpjes gezet. En dit is een cd'tje van haar die ook wat nieuw is. En de cd heet It's Magic. En hiervan het nummertje Till There Was You. Stella Cole. till there was you. was eh, Stella Kool. En eh, dat is muziek uit vervlogen tijden tot na de klok van 12.